Soms denk ik bij mijn eigen, wat moet ik hier weer mee? Ze kunnen het heen en weer krijgen, het is nooit goed, het is altijd nee. Maar ik heb het al bekeken, vandaag dat wordt mijn dag. Dat ik me lekker uit ga leven en alles kan en mag. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Maar vanavond telt alleen voor mij de lol. Oh, ik zet de zorgen even aan de kant. En denk niet aan verdriet of trameland. Ja, lachen, gieren, brullen, toen laat mijn glas maar vullen. Want vanavond genieten van het leven. Trek je van een ander toch niets aan. Want die weet het altijd beter, maar laat ze zijn. me en giet me vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Maar vanavond telt alleen voor mij de lol. Oh, ik zet de zorgen even aan de kant. En denk niet aan verdriet of dramenland. Ja, lachen, gieren, brullen, zo laat mijn glas maar vullen want vanavond ga ik even uit mijn bol. Je moet genieten van het leven, trek je van een ander toch niet aan. Want je weet het altijd beter. vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Maar vanavond geldt alleen voor mij de lol. Oh, ik zet de zorgen even aan de kant. En denk niet aan verdriet of drama. Ja, lachen, gieren,